is Onderduif Nederwit met het NOS Journaal. Duizenden Occupy-betogers hebben de haven van de Californische stad Oakland platgelegd. De havenautoriteiten zeggen dat de demonstranten het onmogelijk maken het scheepvaartverkeer veilig door te laten gaan. De protesten in Oakland, de vijfde havenstad van Amerika, leidden op nadat de politie hard had ingegrepen bij een betoging. Een Irak-veteraan raakte daarbij zwaar gewond doordat hij een traangasgranaat tegen zijn hoofd kreeg. Aan de protesten doen inmiddels ook vakbondsleden mee. De bonden zeggen dat ze dezelfde bezwaren tegen het kapitalisme hebben als de Occupy-beweging. Een verklaring omtrent het gedrag wordt voor vrijwilligers bij de scouting en sportclubs en voor begeleiders van jeugdkampen gratis. Staatssecretaris Teven zei in de Tweede Kamer dat hij zou wil voorkomen dat jeugdverenigingen met veel vrijwilligers veel geld kwijt zijn aan die aanvragen. De hoge kosten zouden ook een reden kunnen zijn dat jeugdverenigingen niet vragen om zo'n verklaring en dat is volgens Teven een slechte zaak. In een verklaring omtrent het gedrag staat of iemand met justitie in aanraking is gekomen, bijvoorbeeld na kindermisbruik. De verklaring kost nu nog 30 euro. In en buiten Syrië is sceptisch gereageerd op de aanvaarding door Damascus van een vredesplan van de Arabische Liga. Dat voorziet in een eind aan het geweld tegen demonstranten door het terugtrekken van het leger uit de steden. Ook zouden politieke gevangenen worden vrijgelaten en krijgen internationale waarnemers en journalisten toegang tot het land. Verder zou een dialoog op gang moeten komen tussen de regering en de oppositie. Maar die denkt dat president Assad alleen maar tijd probeert te winnen. Volgens de Verenigde Staten gaat het niet om woorden, maar daden. En VN-chef Ban Ki-moon waarschuwde dat Assad al vaker beloftes niet is nagekomen. Al hoopt hij dat het akkoord zo snel mogelijk wordt uitgevoerd. Dan het weer, vannacht bijna overal droog. Overdag eerst wat zon, vooral in het oosten.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 dan nog steeds, jij dan nog steeds en wij dan nog steeds, wij Cinderella cut it up one time.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 Oh, ladies, all the ladies, louder now, help me out. Come on, all the ladies.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 I'm never 他们。